Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft op de EU-top in Brussel... met de Europese regeringsleiders gesproken... over mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland. Achter de schermen wordt gewerkt aan een plan om zulke gesprekken mogelijk te maken. Ook de NAVO is daarbij betrokken. De EU-landen moeten het eens worden over de vraag hoe ze Oekraïne gaan helpen... om zo sterk mogelijk aan de onderhandelingstafel plaats te kunnen nemen. Zelensky zei in Brussel dat hij alleen een bestand met Rusland wil... als er stevige veiligheidsgaranties komen en er een goed plan ligt voor de toekomst van Oekraïne. De Amerikaan die verdacht wordt van de moord op een verzekeringstopman... is door de staat Pennsylvania uitgeleverd aan New York. De 26-jarige Luigi Mangioni verzette zich daar eerst nog tegen... maar heeft er op een hoorzitting alsnog mee ingestemd. Hij werd direct meegenomen door 12 zwaar bewapende agenten uit New York. Mangioni schoot begin deze maand Brian Thompson dood... de topman van United Health Group. Hij wordt in New York vervolgd voor moord met terroristisch motief. Daarvoor kan hij levenslang krijgen, want New York kent geen doodstraf. Er ligt nu ook een federale aanklacht tegen hem... waarbij hij in theorie wel de doodstraf kan krijgen. In het bekertoernooi van de KNVB is Willem II uitgeschakeld. De eredivisieclub verloor de uitwedstrijd tegen de amateurs van Noordwijk met 2-1. Daardoor gaat Noordwijk naar de achtste finales van het bekertoernooi. Net als streekgenoot de Rijnsburgse Boys. Die versloeg thuis eerste divisieclub Volendam met 2-0. Ajax liet zich niet verrassen. Eerste divisieclub Telstar wist in de Johan Cruijff Arena langstand te houden... maar Ajax won uiteindelijk met 2-0. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Minima tussen 3 en 6 graden. Daarna een overwegend droge dag met enige tijd zon en een stevige wind. Het wordt een graad of 7.